7 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het Antonie sluit zich aan bij een proces tegen de tabaksindustrie. Het Amsterdamse ziekenhuis vraagt het OM om stappen te ondernemen. In 2016 deed advocaat Benedicte Fiek namens maatschappelijke organisaties en patiënten aangifte tegen vier grote tabaksfabrikanten. Antonie van Leeuwenhoek sluit zich daarbij aan. Volgens het ziekenhuis sterven er in Nederland iedere dag 55 mensen door roken en is het dweilen met de kraan open. Woningeigenaren die hun huis bijna of helemaal hebben afbetaald... kregen in 2016 in totaal voor 1,6 miljard euro aan belastingvrijstelling... blijkt uit cijfers van het CBS. Ruim een vijfde van alle huiseigenaren maakte gebruik van de zogenoemde vrijstelling van het eigen woningforfait, ook bekend als de wet Hillen. In de meeste gevallen waren dat ouderen met veel vermogen en een hoog inkomen. De Senaat in Polen is akkoord gegaan met de wet die het illegaal maakt om Polen te beschuldigen van medeplichtigheid aan de holocaust. Ook wordt het verboden om de concentratiekampen in het land Pools te noemen. Internationaal is er kritiek gekomen op de wet. Israël drong er bij de Poolse regering op aan om de wet te herzien. En Amerika vreest dat de vrijheid van meningsuiting erdoor wordt belemmerd. Mensen brengen minder tijd door op Facebook, bleek bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Dat betekent niet dat Facebook minder geld verdient. Er werden meer advertenties verkocht op bijvoorbeeld Instagram en de chat-app Facebook Messenger. Ook techgigant Microsoft kwam met kwartaalcijfers. Dat bedrijf leed verlies door aangepaste belastingregels in de VS. Wel deden de Microsoft-diensten in de cloud het goed. Bij een brand in een appartementencomplex voor senioren in de Japanse stad Sapporo zijn elf doden gevallen. Het houten complex brandde helemaal uit. De brandweer kon vijf bewoners redden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Het weer, er kan nog een bui vallen, soms met hagel of natte sneeuw. En de minima liggen dicht bij het vriespunt, waardoor het plaatselijk glad kan zijn. Verder vanochtend droog en af en toe zon. Later trekken weer winterse buien over. Het wordt een graad of vijf. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat een kwartier vertraging voor de dagelijkse file tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, 6 kilometer. Ook een kwartier op de A27 Breda-Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. En op de A28 Zwolle-Amersfoort staat een half uur vertraging voor de file van 5 kilometer tussen Strandhorst en Strandnulde.